Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Storm Isha heeft Nederland officieel bereikt. Op Vlieland werd ruim een uur windkracht 9 gemeten. Ook op de andere Waddeneilanden en langs de kust van Noord-Holland waait het flink... en kunnen windstoten voorkomen tot 110 km per uur. Tot 8 uur in de ochtend geldt daar code oranje. Voor de rest van het land is code geel de komende uren van kracht. Er zijn nog geen meldingen bekend over schade door de storm in Nederland. In Ierland zijn gisteravond bomen omgewaaid... waardoor 170.000 aansluitingen tot de ochtend zonder stroom zitten. Het stormt ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis... om zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap van de VS. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis hem gaat steunen. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de republikeinse voorverkiezingen in Iowa... ver achter Donald Trump. Een brand heeft een Duits Wilde Westen themapark deels in de as gelegd. Meerdere houten gebouwen, waaronder een saloon en een steakhouse, gingen in vlammen op. Volgens Duitse media is er voor miljoenen euro's aan schade. Twee mensen raakten licht gewond. Het aantal Nederlandse jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt neemt af. Een op de vijf jongeren gebruikt geen anticonceptie. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland onder 10.000 jongeren. Het aantal meiden dat de pil gebruikt nam in 10 jaar tijd af van 76% naar 46%. Het merendeel geeft als reden dat ze geen hormonen in hun lijf willen. 40% van de jongens gebruikt geen condoom. In 2012 was dit nog een kwart. Toch neemt het aantal SOA's onder jongeren niet toe, volgens de onderzoekers... omdat de groep jongeren met meerdere sekspartners is afgenomen. Het weer, het is bewolkt en vannacht vanuit het westen regen.